Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer mensen komen in de knel met hun geld. Het ging tot nu toe vooral over de lage inkomens, maar ook mensen met een middeninkomen hebben het moeilijk, merkt het Nibud. Nou, we zien dat meer mensen uh, eh, contact met het Nibud opnemen. Ze bellen, sturen een mailtje of kijken op de site. En we zien dus ook dat er een andere groep zich meldt. Mensen met een middeninkomen die ook zich afvragen van eh, hoe moet ik het eh, nou doen? Mensen met een laag inkomen krijgen een bedrag van de overheid om hun gasrekening van te kunnen betalen. Maar daar vallen de middeninkomens buiten. Het, het hoopt dat het kabinet ook aan die groep wil denken gaat de maximumstraf voor doodslag van 15 naar 25 jaar. Daarover stemt de Tweede Kamer vandaag. Aanleiding is de zaak van Humera. Dat meisje van 16 werd een paar jaar geleden doodgeschoten door haar ex. En die rechtszaak zet de justitie aan het denken, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Daar kon moord niet worden bewezen, eh, dus er was geen vooropgezet plan. Ehm, en daarom kreeg hij 14 jaar eh, opgelegd, die dader toen. En de rechtbank in Rotterdam die pleitte daarna voor een hogere maximumstraf eh, op doodslag. Een meerderheid in de Kamer heeft al laten weten dat ze voor het kabinetsvoorstel zijn. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft heel veel bedreigingen gekregen... vanwege een eventueel huldigingsfeestje van Ajax. De club kan morgenavond kampioen worden... maar dat feestje kan niet op het Museumplein worden gevierd... vanwege een tekort aan beveiligers. Halsema heeft het dus alvast verplaatst naar de Arena. En er is een superduur schilderij verkocht. Het is een doek van de kunstenaar Andy Warhol... waar actrice Marilyn Monroe op staat. Er werd geen lullig bedrag voor afgetikt. Here it is then, the gentleman's bid, ladies and gentlemen, for the Warhol is selling here to you, sir. 184 miljoen euro leverde het op. Wie het schilderij heeft gekocht, dat weten we niet. En het weer nog, het wordt een grijze dag vandaag. Wel bijna overal droog en ook alles behalve fris. Aan de kust een graad of 20. Landinwaarts kan het wel 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB staat 50 kilometer file in de regio. Files met flinke vertraging staan er op de A7 richting Zaandam bij Purmerend 8 kilometer. Dat kost je een kwartier extra.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie in Nederland in april bleef met 9,6 hoog... maar is minder sterk gestegen dan een maand eerder, meldt het CBS. Vooral voedsel is duurder geworden. De energieprijzen stegen de afgelopen maand juist minder hard. Een Kamermeerderheid stemt vandaag voor het kabinetsvoorstel... om de maximale gevangenisstraf voor doodslag te verhogen van 15 naar 25 jaar. Het kabinet wil het gat verkleinen tussen de straffen voor doodslag en moord. In een gevangenis in Ecuador zijn zeker 43 gedetineerden om het leven gekomen.